Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet wil experimenteren met twee nieuwe stembiljetten. Volgens minister Ollongren is dat nodig omdat het huidige stembiljet te groot is. Daardoor is het zowel voor stembureaus als voor veel kiezers moeilijk te gebruiken. Daarnaast wil de minister dat de nieuwe biljetten ook elektronisch te tellen zijn. Het is de bedoeling dat de nieuwe stembiljetten voor het eerst op grote schaal getest worden bij de verkiezingen van 2021. In een internationaal vergelijkingsonderzoek naar vliegvelden... staat Eindhoven Airport bijna op de laatste plaats, plek 130. Veel vliegtuigen komen te laat aan en vertrekken ook niet op tijd in Eindhoven... blijkt uit onderzoek van claimorganisatie AirHelp. Het onderzoek is gebaseerd op punctualiteitsgegevens en enquêtes. Alleen de vliegvelden in Kuwait en Lissabon komen slechter uit het onderzoek. Schiphol staat op plek 67. De beste luchthavens staan trouwens in Qatar, Tokio en in Athene. De organisatie vergeleek ook vliegtuigmaatschappijen. De KLM staat op plek 12. Winnaar is Qatar Airways. 42.000 mensen hebben hun handtekening gezet... voor de vrijlating van de oud-UvA-student, de Egyptische Rami Sitki. Sinds een jaar zit hij vast in een Egyptische cel. Hij wordt verdacht van het maken van een satirisch liedje over president Sisi. Zijn voormalige scriptiebegeleider voert al maanden actie voor zijn vrijlating. Volgens haar had Sitki niets met het kritische liedje te maken. Hij kende alleen de gitarist van het nummer. En 28 bekende en minder bekende Nederlanders... hebben vandaag geluncht met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Onder meer Ronnie Flex, Bibian Mentel en Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt... zaten aan tafel tijdens de zogenoemde uitblinkerslunch. Ze waren uitgenodigd op Paleis Noordeinde... omdat ze zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden... door een bijzondere prestatie. En dan het weer. Vanmiddag pittige buien, soms met hagel en onweer. Het is zo'n 16 graden. Vanavond trekken de meeste buien weg, behalve in het zuiden van het land. Morgen is het bewolkt, maar later breekt de zon vaker door. In het zuiden blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt morgen hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. for me like every time you try to let in the light, you run for cover. I know, I know. You're all a little scared of love. I know, I know.